Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten steunen Oekraïne te bereiken. Vicepresident Biden noemde het diplomatieke offensief van de Duitse en Franse leiders de moeite van het proberen waard. Op de veiligheidstop in München zei hij verder dat Oekraïne het recht heeft zichzelf te verdedigen. Amerika overweegt Oekraïne wapens te geven. De Oekraïense president Poroshenko, die ook in München is, ziet alleen een oplossing als Oekraïne politieke, militaire en economische steun krijgt. Op vliegbasis Eindhoven is opnieuw een militair transportvliegtuig geland... met daarin een lijkkist met stoffelijke resten van de slachtoffers... van de vliegramp met vlucht MH17. Het toestel was vanochtend vertrokken vanuit de Oekraïnse stad Kharkov. Na aankomst volgde hetzelfde ceremonieel... als bij de eerdere ontvangsten van slachtoffers. Het is de achtste keer dat de menselijke resten van de vliegramp arriveren. Zo'n 150 nabestaanden zijn aanwezig in Eindhoven. GroenLinks-fractievoorzitter Van Ooyek vindt dat links uit zijn schuld moet kruipen. Op het congres van zijn partij in Amersfoort zei hij dat rechtse recepten niet werken. Volgens hem leiden ze tot meer ongelijkheid, vervuiling en tot een graaikultuur. Van Ooyek zei dat hij niet kan verdedigen dat iedereen er dit jaar een beetje op vooruit gaat, behalve de mensen in de bijstand. Volgens de GroenLinks-fractievoorzitter neemt de ongelijkheid toe en blijven de rijken in de economische crisis buiten schot. Bij een aantal bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 37 mensen om het leven gekomen en 86 gewond geraakt. Dat gebeurde vlak voor het opheffen van de avondklok in de stad. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeheist. De afgelopen jaren was het in Bagdad juist rustiger dan in andere delen van het land. Wel zijn de laatste tijd kleinere aanslagen gepleegd op de Sjiïtische meerderheid in de hoofdstad door sunnitische groeperingen. Het weer bewolkt en er kan wat lichte regen vallen.